dat het personeel patiënten heeft aangestoken. Ook kan alle spoedzorg gewoon doorgaan. De politie heeft gisteravond 80 mensen opgepakt die bij de Tweede Kamer betoogden. Daar werd twee dagen over de coronawet gesproken. De politie had de betogers al verschillende keren opgedragen om weg te gaan. Woensdag werden er al 15 mensen opgepakt. In het Kamerdebat bleek dat een Kamermeerderheid de nieuwe coronawet steunt. De Russische president Poetin heeft de ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan uitgenodigd voor een overleg later vandaag over het geweld in nagorno karabach of ze erop ingaan is nog onbekend. De enclave hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt vooral bewoond door Armeniërs en wordt zelfstandig bestuurd. Poetin wil een gevechtspauze, zodat dode lichamen en gevangenen uitgewisseld kunnen worden. In Mali is een Franse hulpverleenster vrijgelaten. De vrouw van 75 was bijna vier jaar geleden door jihadisten ontvoerd. Ook een prominent lid van de Malinese oppositie en twee Italianen zijn vrijgelaten. Er lijkt sprake te zijn van een gevangenenruil... De Malinese overgangsregering heeft enkele dagen geleden bijna 200 jihadisten vrijgelaten. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Presentator Tim Hofman volgt erin vijf jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hofman kreeg ook de prijs voor beste presentator. Chantal Jansen voor de zesde keer die voor beste presentatrice. En Yvonnie kreeg een ring voor zijn hele oeuvre. Het weer, hierna nog een bui. Overdag breekt af en toe de zon door, maar vooral in het westen van het land vallen enkele buien. Het wordt 15 graden, bij vooral aan zee een stevige wind. In de avond vanuit het westen meer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en de Leidse Rijntunnel is de vertraging een half uur. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.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 kampt met een corona-uitbraak onder het personeel op de operatiekamers. Volgens de bestuursvoorzitter kan alle spoedzorg gewoon doorgaan. De politie heeft gisteravond 80 mensen opgepakt die bij de Tweede Kamer betoogden. Daar werd over de coronawet gesproken. De politie had de betogers al verschillende keren opgedragen om weg te gaan. Het kabinet wil dat het vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen... s'avonds stiller wordt op straat. Er wordt gedacht aan het schrappen van koopavonden... en het nog eerder sluiten van de horeca, melden bronnen in Den Haag. Het weer, af en toe breekt de zon door...